Mark van den Hoek. Langstraat FM. En een bijzonder fijne zaterdagavond gewenst. 3 over 5. Hier bij Langstraat FM. Tot 7 uur is het. Langstraat FM. Funk Night. Eh, de Jammin' National Anthem eh, was dat. Als opener hier bij Langs de Funk Night. Nigel, nou, bedankt voor je afgelopen twee uur. Hier is er volgende week weer tussen 3 en 5 hier bij Langstraat FN. you're not fast. You got to calm down, girl, or you run out of gas. I know a place up on a hill. ain't no little boy, you'll get no cheap thrill. I'll do it. Do it with control. And when you feel it, I'm a man with finesse. I'm a guy who always does, does his very best. I take my time and do it right. Uh, it's getting hot in here. You better turn off the lights. Do it with control, control. You have to take it slow, slow. Girl, you're going so fast. You know you won't last. Girl, you're so fine. You blow away my mind. Hey, fellas. over vijf. Eerst langs hadden Funk Night. Sylvester, Rock the Box, Chalk en Crank It Up. sing crazy to the rock. The lady upstairs says to turn it down. Tell her keep it quiet, then crank up all the sound. When you're walking through the crowd and the crowd's too loud, all you gotta do is a headphone set. In the thing all the dark when you're walking through the park, you don't get a band cause you got it in your hand. Drink it. I said the doctor is out. I'm losing my mind. Turn up the music and everything is fine. The doctor is out. I'm losing my mind. Turn up the music and everything is fine. Inflation, frustration, the process elevation. What they? I'm about to lose my patience. Money goes bye bye. I'm gonna tell you why. Talking about running guys. Werk van Shock Crank. Eat was dat. Tien voor half zes precies. Langs hadden we een Funk Night. Die zit tot zeven uur en dit is een souvenir. Deodato. Happy Hour. Komt uit 1982. En nou je Skipper de Turner. Won't Get No Better. En daarna hoor je die Ohio Players hier bij The Funky. within the working day. There's a time to ease your mind and put your cares away. Ashbroad en Turner Won't Get No Better uit de playlist. Bijna half zes, dit zijn de Ohio Players bij de Funky. Fast Track, nou de nieuwe van Captain Sky. Players en Fast Track was dat. En deze is nieuw, Captain Sky. Turn on the juice. Hier bij de Funky. Uh. Or maybe it just seems that way. Life's up in a major way and everything just looks out of place. You need to let it go, let it flow, but you don't know how to do it. Your mood is out of time, you're precious slow. What do you do? Well, shake get down. association situation get a little crazy. Sometimes. Got me looking so crazy right now. A little love just short of hate. It comes and goes, depreciates. But this too shall pass. What goes around comes around. Up to the sky, down to the ground. Change is just a fact of life. No matter what joy or right we find that it's just a part of life here's what i'm gonna do about it Get loose, I shake it up, shake it down. a little bit of rhythm goes a long way. get loose, I let it go, let it flow. In a minute, in a minute, everything is everything. You the get blues. Sometimes you win, sometimes you lose. As long as you stay in the game, politics are tricks, a half a dozen, same as six. Uh, it is exactly what it is. Ow. You're criticized for standing up, just the same or kneeling down. Wondering which way to go. Just be yourself, no matter what. Don't get yourself into a rut. What's gonna be, it's gonna be. Here's what you do. Get loose, I shake it up, it down. a little bit of rhythm goes a long way. loose, a little bit. Yeah. en Say You Do. daarvoor hoorde je Captain Sky. De man die eh, vanaf de jaren 80, begin jaren 80 eigenlijk niet zoveel meer heeft gemaakt. En komt nu ineens met een nieuwe. Turn on that juice. It is one way. Give me one more chance. C. Johnson remix van Andy van Rita Mitsuko. En dit is een souvenir. George Clinton, Intense. George Clinton, Intense, Souvenir 1986. eerste uur besluiten we met de Stone City Band. Productie Rick James natuurlijk. Bad Lady is it. Daarna hoor je het nieuws van 6 uur. Daarna weer het regio nieuws. En daarna, dan zijn wij er weer. Deel 2 van aflevering 151 langs gaat de Funk Night op deze 14 november 2020. Tot dadelijk. wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoeksinstituut Trimbos wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van lachgas en de verslaving eraan. RTL Nieuws meldt dat artsen steeds meer patiënten krijgen die moeten worden behandeld aan hun lachgasverslaving. Want die is ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen en lachgas blijkt behalve geestelijk ook lichamelijk verslavend te zijn. Gebruikers van lachgas hebben er namelijk steeds meer van nodig voor hetzelfde effect en ze krijgen bij het stoppen ermee ook ontwenningsverschijnselen. Uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa blijkt dat minister Dekker voor rechtsbescherming de tarieven van gerechtsdeurwaarders wil verhogen met gemiddeld 16 Maar schuldhulpverleners en sociaal raadslieden zijn fel tegen omdat er door de coronacrisis een toename van 30 aan schuldproblemen wordt verwacht. Daarom vinden ze dit een erg slecht moment voor een tariefsverhoging. Maar de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders is juist voor het verhogen van die tarieven. In de VS hebben 16 assistent openbaar aanklagers justitieminister Barr gevraagd om het onderzoek naar verkiezingsfraude te staken. De Washington Post meldt dat er in hun districten geen bewijs is dat de verkiezingen van 3 november niet eerlijk zouden zijn verlopen. Barr sprak namens president Trump over substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen. Trump wil de uitslag van de verkiezingen via de rechter aanvechten, maar hij heeft nog steeds geen bewijs voor fraude geleverd. En in de Duitse stad Frankfurt heeft de politie vandaag waterkanonnen tegen demonstraties van linkse actievoerders ingezet. Zij wilden namelijk de mars tegenhouden van demonstranten tegen de coronamaatregelen in Duitsland. Die stoet van zogenoemde queerdenker werd door de politie ook al een paar keer tegengehouden omdat de deelnemers eraan geen verplicht mondkapje droegen en veel te dicht bij elkaar liepen. Er waren in Frankfurt honderden coronategenstanders op de been, terwijl er 2000 werden verwacht. Het weer wisselend bewolkt met in het westen kans op lichte regen. Komende nacht is het een graad of 11 bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het 13 tot 16 graden en dan is er smiddags vooral regen en wind. Tot zover het radionieuws. Ik ben Michiel Klaassen met het regionieuws. In de Bergse Maas is het lichaam gevonden van de vermiste 66-jarige man uit Sprangkapelle. De politie sluit een misdrijf uit. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel jongeren zich eenzaam voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. Op het Cambreur College in Dongen hebben ze daarvoor een ondersteuningscoördinator aangesteld die klaarstaat om de jongeren te helpen. Het Huis van Waalwijk moet de nieuwe trekpleister worden van het centrum. Zo zijn er straks meer kunsttentoonstellingen te zien en het huis zal vaker in de week open zijn. De gemeente heeft al 350.000 euro beschikbaar gesteld om het pand aan het Raadhuisplein op te knappen. De winterspelen in Dongen gaan gewoon door, maar wel met coronamaatregelen. De kinderen worden verdeeld in kleinere groepjes van drie of vier personen en verdeeld over meerdere locaties. De inschrijving is sinds maandag geopend en loopt tot en met 7 december omdat ook in Kaatsheuvel de Sint-intocht dit jaar niet doorgaat en de spectaculaire lichtjesoptocht vervalt, programmeert de Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel dit jaar een live tv-uitzending met de Sint. Tijdens dit programma is er muziek te horen, komen Sint en zijn Pieter langs en kunnen kinderen meedoen aan een prijsvraag. De uitzending is op zondagmiddag 15 november vanaf 2 uur te volgen op het YouTube-kanaal van de stichting en natuurlijk op Langstraat TV. Allemaal kijken dus. Meer nieuws vindt u op langstraatnieuws.nl. Info en hits. Oké. Langstraat FM. Funk zoals dat. Souvenir 1984. En dit is Deco. Hier bij Langs hadden we een Funk Night. Let this be your night. En dan nou je Roy Hamilton en Hold On. 8,5 over 6. feeling tell you what you do. Hold on to me and never let me go. And I'll guarantee everything will Washington was dat. En Hold On. Langs hadden we een Fun Night. 12, half 7. Primetime uit de playlist. Dus make up your mind. Summertime, Make Up Your Mind. Dadelijk hoor je in dit uur nog Bootsy Collins en George Benson, Midnight Star, Q2 Hush, Slave, Our Crew, Felix en Jarvis, Passion, Eddie Kendricks, Souvenir 1973 maar liefst, en de Barclays, Missile on Target. En dan nou hoor je Peter Sterrenburg, met Peters Platenparade. Collins en George Benson. The Power of the Love. Komt van de gelijknamige LP van Bootsy Collins. still in a no parking zone. You don't get move on I'll be forced to ticket. De nieuwe LP van Bootsy Collins bedoelen we dan natuurlijk. Die twee weken geleden uitkwam. Souvenir nu Midnight Star. No parking on the dance floor. Komt uit 1983. Hush, It Ain't You Baby. and it—it is a Slave Hour Crew. What can you do for me? Hier bij de vanaf is. Niet te, uh, met Beavers en Butthead. Nou, alleen de namen lijken er misschien op. Voor de verder rest gaan eh, alle vergelijkingen mank. <laughs> en dit is Passion uit de playlist You Can't Hide It. You Can't Hide It. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in... Eh, Peter, sorry, even mijn tekst kwijt. In Peters Platenbaan natuurlijk. Tot 9 uur vanavond. Souvenir nu van Eddie Kendricks. Keep on trucking. van de Temptations natuurlijk. Souvenir 1983, Keep on Trucking. De laatste van deze uitzending komt van de Barcase. Missou on Target tot 7 uur. Na het nieuws van 7 uur in je Peter Sterrenburg in het heerlijke Peters Platenparade. Peters Platenparade met heerlijke muziek tot 9 uur. Geniet met hem. mij betreft fijn weekend nog, fijne week en tot volgende week. Dag! changes, camouflage, and into invasion is about to start. Mr. Dark, I'm target, target, blast off. actions with my secret weapons for my battle plans in motion. The red light is on. I'm ready to launch my attack on you and Roger's song. Your eyes have see the glory of the coming of the mission. You're a different person. You're a dime. Change. Oh, oh. Camouflage. Everybody. And instrumentation. It's about to start. Missile. Target. I'm mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep.